Gebroken vertrouwen doet zijn instinct ontwaken. Voorlopig overwonnen, maar nog niet verslagen. Hullen van pijn, ogen doorlopen met het doet. Maar diep van binnen brandt een vurige de wolven huilen over in de ijzige oude spreken tot zijn geest. Bloedig de kaken terug van weg, weg geweest. De wolven huilen, de wolven huilen leven in de ijzige oude wouden. De wolven huilen de vlot gegeten moraal, die brengt de dood. De kracht van zijn taken kleurt de sneeuw. Bloed van strijdlussen in bloedige slag. Overlevingslang aanschouwt weer een nieuwe dag. De pure roep der natuur is sterk vervuld van macht. Reken nooit op genade, maar op eigen wolven huilen, de wolven huilen, overleven